Jan van der Putten met het NOS-journaal. De schoolleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort spreekt morgen een groepje leerlingen aan op wangedrag. De Marokkaanse scholieren uit groep 7 verstoorden dinsdag een rouwstoet. Ze staken hun middelvinger op en juichten hard toen de auto's langsreden. De directeur van de basisschool zei in het tv-programma Uitgesproken EO dat dit gedrag van zijn leerlingen niet pikt. Sinds dinsdag is de school enkele keren door onbekenden telefonisch bedreigd. In verband daarmee gaat de Amersfoortse politie vaker bij de school surveilleren. De directeur zal morgen aangifte doen van de bedreigingen. Het is de laatste tijd in Amersfoort vaker voorgekomen dat jongeren een rouwstoep hebben verstoord. In Den Haag heeft de politie invallen gedaan in tien cafés vanwege overlast in de buurt. Veel bewoners en winkeliers hebben de afgelopen tijd geklaagd. Tijdens de politieactie werd gecontroleerd op fraude, criminele activiteiten en of de cafés een geldige vergunning hebben. De politie hoopt informatie te krijgen in onderzoeken naar criminele groepen jongeren. Die zouden cafés ten zuiden van het Haagse centrum gebruiken als uitvalsbasis voor hun activiteiten. Minister De Jager voert gesprekken met Nederlandse banken over een vrijwillige bijdrage aan een nieuw noodpakket voor Griekenland. Onder meer op aandringen van De Jager spraken de ministers van Financiën van de Eurolanden dit weekend af dat ook de private sector moet bijdragen aan de steun aan Griekenland. Verschillende Europese ministers praten daarover inmiddels met de banken. De jager wil dat de banken hun aflopende leningen aan de Grieken verlengen. De kwestie ligt gevoelig, omdat voorkomen moet worden dat de financiële markten de banken afstraffen voor de nieuwe financiering. In Nederland is ING de grootste houder van Griekse staatsobligaties. Het weer nog, vannacht vooral langs de kust buien. Morgen buien in het hele land. In de middag in het westen ook wat zon. En het wordt morgen 16 tot 19 graden.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 i I'm looking his eye that makes me feel the cold When I try to find out And he stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep but listen to your heart. 106.9 ZFN van Zandvoort, op 106.9 FM.